is nieuws van 11 uur. Michel Koenen met het NOS. De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd. Dat staat in het conceptregeerakkoord van de vier partijen... die onderhandelen over een nieuw kabinet. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De aftrek wordt in vier stappen van 3% beperkt... tot het laagste belastingtarief van 37%. En dat kan de mensen met hogere inkomens honderden euro's per jaar schelen... Er komt wel een compensatie in de vorm van een lager eigen woningforfait voor huizenbezitters. Het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek levert de staat zo'n 200 miljoen euro per jaar op. In de omgeving van Huis ter Heide is in een vijver een fiets gevonden... die vergelijkbaar is met die van de vermiste Anne Faber. De politie onderzoekt nu of de fiets daadwerkelijk van de vermiste vrouw van 25 is. Er zijn veel hulpdiensten bij de vijver in het Blokerpark. Negen leden van een drechtteam waden door de vijver heen. Anne Faber keerde afgelopen vrijdag niet terug naar een fietstocht. Dinsdag werd ook al een jas gevonden die waarschijnlijk van de vermiste vrouw is. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie proberen de flexwet aan te passen voor invalleerkrachten. De partijen bekijken of dat juridisch haalbaar is. Nu kunnen scholen invallers vaak niet inzetten omdat ze na zes invalbeurten per jaar al een vast contract moeten krijgen. De scholen zeggen dat ze daar het geld niet voor hebben. En de storm die vanmorgen over Nederland raasde... heeft in Duitsland zeker zeven levens geëist. In het noorden van het land is op veel plekken de stroom uitgevallen. Veel vluchten zijn geannuleerd... en het treinverkeer van en naar Berlijn ligt nagenoeg stil. De internationale trein van Amsterdam naar Berlijn... is net over de grens gestrand in Bad Bentheim. De ongeveer 400 passagiers worden opgevangen in een sporthal. Het weer nog. Her en der valt nog wat regen. Aan zee staat nog een krachtige wind. De temperatuur daalt vannacht en vanavond tot een graad of 10. Morgen koel herfstweer met maxima rond de 14 graden. De zon schijnt af en toe, maar er kan ook een bui vallen. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1249 hier op CWM Zandvoort. In het, het, onstuimige Zandvoort, tenminste, dat was het afgelopen week. Um, eens even kijken, we gaan beginnen aan het tweede uurtje van eh, Peaceful Radio. En we gaan beginnen aan een nieuwe cd van het eerder genoemde label Arc Music uit Engeland. Uh, buitengewoon productief nog steeds. En dat gaat maar door natuurlijk. Het lijkt wel New Age muziekartiesten, die eh, zijn ook buitengewoon productief. Ehm, we gaan luisteren naar een welzwaar verzamel-cd, trekker trekker van, en die heet eh, Queens of Vadu, The Next Generation. Ja, zeker van eh, Star Trek overgenomen. Maar goed, er zijn dus in meerdere cd's van de Queen of Vadu of Queens of Vadu. Nou ja, het is lekkere muziek, eh, we gaan naar luisteren. Ik wens je veel luisterplezier. Meer info, peacefulradio.info. sobre tu Peaceful Radio. Tengo el corazón herido. Tengo el corazón herido. Y me sangra gota a gota solo se puede curar de tu boca solo se puede curar con un beso que derramaste, que derramaste, niño, que derramaste del sudor de tu frente.